Kesteren met het NOS-journaal. Israël en Hamas zijn het eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Ze hebben een akkoord bereikt over een eerste fase van een staakt het vuren... waarbij alle gijzelaars worden vrijgelaten, meldt Amerikaanse president Trump. Hamas schrijft in een verklaring dat Israëlische troepen zich zullen terugtrekken... en dat er humanitaire hulp zou worden toegelaten. Hamas bedankt in de verklaring ook Qatar, Egypte, Turkije en de VS voor hun inspanningen als bemiddelaars. premier Netanyahu reageert op X dat het een geweldige dag is voor Israël. Hij zal het akkoord komende dag voorleggen aan het Israëlische parlement en vragen om het goed te keuren. Volgens CNN en persbureau AP worden de laatste 20 nog levende gijzelaars dit weekend vrijgelaten. En ook de missionair minister Van Wil heeft gereageerd op het bestand. Hij noemt het van grote betekenis. Hij benadrukt dat de gijzelaars snel moeten vrijkomen en dat hulpgoederen direct Gaza in moeten. In Almere zijn door een brand in 10 bijenkasten een half miljoen bijen verbrand. Dat meldt Omroep Flevoland. Het vuur ontstond eh, dinsdagavond in het Beatrixpark, waar 10 bijenkasten stonden. De politie denkt dat de brand is aangestoken. De imker die de bijenkasten beheerde zegt dat er heel veel hardlopers en wandelaars in de buurt kwamen... maar denkt niet dat iemand last had van de bijen. Hij schat de schade op zo'n 7000 euro. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. De Franse premier Le Cornu zegt dat er binnen twee dagen een opvolger voor hem wordt aangesteld. Hij zei op de Franse televisie dat de meeste partijen uit het parlement niet zitten te wachten op nieuwe verkiezingen. Twee dagen geleden maakte Le Cornu bekend af te treden, nog geen maand nadat hij was gestart. President Macron vroeg hem nog één poging te doen om de politieke crisis in Frankrijk op te lossen. In het land moet flink worden bezuinigd.